Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oud-topambtenaar Maarten Ruis is de nieuwe interimvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het complete bestuur van de toezichthouder trad vorige week af... na berichten over slordige declaraties en gesponsorde dienstreizen. Ruis werkte op het ministerie van Sociale Zaken... was tot een paar maanden geleden gemeentesecretaris in Groningen. Hij is NZA-voorzitter tot 1 januari, wanneer er een nieuwe voorzitter aantreedt. Alle chemische wapens zijn weg uit Syrië, zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens OPCW. Het laatste schip met chemische wapens heeft de haven van Latakia verlaten. De wapens zullen later op zee worden vernietigd en daarmee is de deadline van 30 juni gehaald. De OPCW doet sinds vorig jaar samen met de VN onderzoek naar chemische wapens in Syrië. De Nederlandse man die in Nieuw-Zeeland voor de rechter staat voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk had eerder die dag een ander ongeluk. Hij was met een huurauto van de weg geraakt en in een greppel terechtgekomen. De 52-jarige Nederlander heeft schuld bekend aan het ongeluk begin juni. Hij negeerde een stopbord en reed een vrouw en twee meisjes dood. De echtgenoot van de vrouw raakte zwaar gewond. De rechter doet op 16 juli uitspraak in de zaak. Bij de overval op het Holland Casino in Valkenburg is de afgelopen nacht een paar duizend euro gemaakt, zegt het bedrijf. Vijf gemaskerde en gewapende mannen drongen even na twee uur vannacht het casino binnen. Op dat moment waren er een paar honderd gassen. De overvallers dwongen de kassamedewerker om het geld af te geven. Holland Casino houdt de hoeveelheid contant geld in kas zo klein mogelijk. Daarom was de buit maar een paar duizend euro. De overvallers zijn spoorloos. Het weer, geregeld zon en droog. Vanavond is het 16 tot 20 graden. Morgen bij enkele buien is het 17 tot 20 graden. In Limburg wordt het eerst nog een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een drukke avondspits. Er staat in totaal ruim 160 kilometer file. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. A10 Zuid richting Den Haag voorknopend de Nieuwe Meer 5. A13 Rotterdam richting Den Haag tussen de afrit Berkel en Roderijs en Delft Noord 6. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht West 6. A15 richting Europoort bij Spijkenisse 5. A16 Rotterdam richting Breda tussen knopen plein en de randweg van Dordrecht 15 kilometer. En die route is zo druk omdat er problemen zijn om op een andere weg naar het zuiden, de A29 richting Bergen op Zoom.